Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De gemeente Utrecht gaat kijken of de Vleutenseweg in de stad gevaarlijker is dan ze zelf denken. Vanochtend overleed daar een meisje van zeven toen ze werd aangereden door een stadsbus. Een jongetje van vijf raakte daarbij zwaar gewond. Buurtbewoners zeggen dat de weg heel gevaarlijk is... en dat ze het ook vaker bijna mis gaan daar. En de gemeente gaat er iets mee doen, zegt de burgemeester. Altijd als er zo verschrikkelijk ongeluk plaatsvindt... echt heel precies eh, onderzoek gedaan. En op het moment dat bijvoorbeeld op bepaalde plekken... vaker ongelukken plaatsvinden... Eh, ja, dan wordt er natuurlijk ook wel gekeken naar hoe zit dat met die weginrichting. Uh, is dat allemaal op orde? Er moet een maximale prijs komen voor de kinderopvang. Dat vindt de branchevereniging. Nu mag een kinderopvang zelf nog bepalen wat hun tarieven zijn. Met nieuwe kabinetsplannen op komst kan de opvang vooral voor ouders met een laag inkomen onbetaalbaar worden, blijkt uit onderzoek. Een maximumprijs per uur zou dat volgens de branche kunnen voorkomen. Een arts van het Maasstadziekenhuis in Rotterdam is ontslagen... nadat drie vrouwelijke co-assistenten aangifte tegen hem hebben gedaan. De internist gaf lessen aan de co-assistenten... en liet ze daarbij hun kleding uittrekken en greep ze ook in hun kruis. En hij filmde het ook nog. Het Medisch Tuchtcollege heeft hem nu uit zijn beroep gezet en noemt het gedrag onbegrijpelijk. En ken je die koning die naar Frankrijk zou gaan? Nou ja, hij gaat niet. Koning Charles zou daar op staatsbezoek gaan, maar hij ziet dat even niet zitten. Door alle rellen die daar al dagen aan de gang zijn, is het niet veilig genoeg, zegt onze correspondent in Engeland. Koning Charles zou ook Bordeaux bezoeken, waar demonstranten gisteren het stadhuis in brand zetten. Ja, en de Britse regering had de afgelopen dagen al toenemende zorgen over de veiligheid van de koning. President Macron die zegt dat het niet zo gek is dat Charles wegblijft... en hij begrijpt de keuze, zegt hij. Krijg je nog het weer? In het zuidoosten kan het gaan onweren nu, ook met hagel en zware windstoten. In de rest van het land blijft het bewolkt. Morgen een graad of 11 en dan weer een mix van zon en wolken. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files worden nu snel korter en de meeste zijn ook al opgelost. Op de A4 heb je nog wel 5 minuten oponthoud van Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen.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 I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, cause when it's gone. she's lowest lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed, I snap. Who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna. get them chills, used to get them. Now you're getting fucking sick of looking at them.